Ze bleef door een goede slotronde de Canadese Christina Groves voor in een tijd van 1.56.89. Wust kreeg de gouden medaille meteen na de wedstrijd uitgereikt. Margot Boer werd vannacht vierde, Annette Gerritsen zevende en Laurine van Riesen eindigde buiten de top 10. Demissionair CDA-minister Verhagen ontkent dat hij vrijdagnacht met aftreden heeft gedreigd in de ruzie over Afghanistan. Gisteren beschuldigde PvdA-minister Plasterk hem daarvan, maar in Met het oog op morgen sprak Verhagen dat tegen. Verhagen zei wel dat hij consequentie zou hebben getrokken als het kabinet een besluit had genomen waarvoor hij geen verantwoording kon nemen. Maar zover is het niet gekomen, benadrukt hij. Koningin Beatrix voert vandaag op Paleis Noordeinde gesprekken over hoe het verder moet na de val van het kabinet. Ze krijgt eerst demissionair premier Balkende op bezoek en daarna spreekt ze met haar vaste adviseurs, vicepresident Cenk Willink van de Raad van State en de beide Kamervoorzitters. En tot slot staan ook de demissionaire vicepremiers Bos en Rauwvoet op de stoep. Lokale politieke partijen slepen de Nederlandse staat voor de rechter. Ze vinden het oneerlijk dat afdelingen van landelijke partijen wel subsidie krijgen van het Rijk, maar zij niet. De lokale partijen spreken van ongelijke kansen en vinden dat de subsidieregeling in strijd is met een aantal grondrechten. De Israëlische premier Netanyahu wil twee heilige plekken op de westelijke Jordaanoever de status geven van nationaal erfgoed. Het gaat om het graf van Rachel aan de rand van Bethlehem en een heiligdom midden in het centrum van Hebron waar onder andere de resten van aartsvader Abraham begraven liggen. Het is een omstreden besluit want de twee plekken liggen in bezet gebied. De Palestijnse autoriteit heeft woedend gereageerd. Het weer, toenemende bewolking en vanuit het westen gaat het flink regenen. Het wordt zo'n 5 graden. Dit was het NOS Journal.